met het NOS-journaal. Het Witte Huis twijfelt of het de foto's van het lijk van Bin Laden vrijgeeft. Belangrijke Amerikaanse politici willen dat, omdat iedereen dan kan zien dat Bin Laden echt dood is. De Amerikaanse regering neemt er vandaag een besluit over. Inmiddels is bekend geworden dat de codenaam van de operatie Geronimo was. President Obama heeft tijdens de actie live meegekeken. Amerikaanse politici zijn sceptisch over de rol van Pakistan bij de zoektocht naar Bin Laden. Pakistan moet volgens hen bewijzen dat het echt niet wist waar de leider van Al-Qaeda zich schuilhield. Hackers hebben bij een aanval op een online netwerk van Sony de bankgegevens van Nederlandse gamers gestolen. De criminelen maakten de persoonlijke gegevens van 25 miljoen pc-gebruikers buiten. Daaronder zijn de bankgegevens van 11.000 mensen uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Spanje. Zwitserse banken hebben de goede van ruim een half miljard euro bevroren, omdat ze in verband worden gebracht met Noord-Afrikaanse dictators. De Libische leider Gaddafi heeft 280 miljoen euro aan tegoeden in Zwitserland en de voormalige Egyptische president Mubarak komt op 319 miljoen. In de buurt van Napels heeft de Italiaanse politie een van de meest gezochte maffiabazen opgepakt. Mario Catarino was al sinds 2005 op de vlucht. Hij is bij verstek veroordeeld tot levenslang voor moord, drugshandel, afpersing en lidmaatschap van een criminele organisatie. Paus Johannes Paulus II heeft een nieuwe rustplaats gekregen in de Sint-Pieter in Rome. De zondag zalig verklaarde paus ligt nu in de Sint-Sebastianuskapel in de beroemde kerk. En daar is het voor gelovigen makkelijker om zijn graf te bezoeken. Bij de duinbrand in Schorel heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. Brandweermannen zijn vermoedelijk nog wel de hele dag bezig met nablussen. De twee mannen die zijn opgepakt omdat ze werden verdacht van betrokkenheid bij de duinbranden zijn weer vrij. En dan het weer. Het is helder en koud, minima 5 graden aan zee, iets boven 0 in het oosten van het land. Maar in de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwoude Rijndijk van 4 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. Er is een ongeluk gebeurd, daarom tussen Gouda en Nieuwebrug nu 7 kilometer file.